ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Staghouwer heeft een bezoek aan een boer afgezegd. De landbouwminister zou vrijdag langsgaan bij een boer in Renswoude... om te praten over de stikstofplannen van het kabinet. Maar de man kreeg de laatste dagen nogal wat nare berichtjes... en was bang dat het uit de hand zou lopen als de minister bij hem het erf opstapt. De afspraak is niet helemaal afgeblazen. Twee Kamerleden van de ChristenUnie, de partij van Staghouwer, vervangen de minister. De vriendin van Peter R. Vries heeft vandaag in de rechtbank tegen Delano G. en Camille E. gesproken. Het Openbaar Ministerie denkt dat zij vorig jaar betrokken waren bij de moord op de misdaadjournalist. Er wordt verslaggever Matthijs van der Wiel. Ze zei, de woorden, de gewetenloze manier waarop deze twee over Peter spraken maken het leed nog veel erger. En ze zei, elke idioot kan een trekker overhalen, blijkt nu weer. Maar om te praten, daar is lef voor nodig. En praten, dat doet deze hoofdverdachte Delano G. niet. De advocaten van de verdachten mochten ook nog een zegje doen. Ze vinden dat het proces niet eerlijk is verlopen... omdat ze geen namen hebben van getuigen en deskundigen anoniem zijn gebleven. Daardoor waren de verhalen niet te controleren, vinden die advocaten. Over een maand doet de rechtbank uitspraak. Zo'n 200 kinderen in de provincie Utrecht kunnen binnenkort niet meer naar hun kinderopvang. De opvangorganisatie stopt een deel van de contracten met ouders vanwege personeelstekort. En de tegenstander van AZ in de tweede voorronde van de Conference League is bekend. De club uit Alkmaar moet of tegen Trepenne uit San Marino of tegen Tuzla City uit Bosnië. De club speelde eerder nog tegen elkaar. AZ begint op 21 juli met een uitwedstrijd. Een week later is de return en de winnaar stroomt door naar de derde voorronde. Het weer goed smeren vandaag op deze zonnige en warme dag. 21 graden aan zee, 28 in Limburg. Morgen opnieuw veel zon, later op de dag wat meer wolken.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 I don't even I'm like LeBron James in the finals We 1400, just like a minor I'm yelling free beach with the signers 15 main hoes cause I'm undecided I'm kicking cigarette, ooh I'm serving bricks, somebody, ooh bitch catch a challenge. Gucci flip flops and joggers. Ooh. We'll be old and think about the stories that we could have told. why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about Jonathan, but when I do, I wonder why.